Sampersen met het NOS-journaal. Steeds minder Nederlanders hebben een bijstandsuitkering. In december waren dat er 413.000, 19.000 meer dan in het jaar ervoor. Daarmee daalde het aantal bijstandsuitkeringen volgens het CBS voor het derde jaar op rij. Vooral mensen onder de 45 jaar kregen minder vaak een uitkering. De daling was te zien bij zowel mensen met een Nederlandse achtergrond... als bij mensen met een migratieachtergrond. De man uit Loon op Zand, die besmet is met het coronavirus... vierde onlangs carnaval in zijn woonplaats en in Tilburg. Dat meldt Omroep Brabant op basis van bronnen. De GGD wil daar nog niets over zeggen. Wel dat in kaart wordt gebracht waar de man de afgelopen tijd is geweest... en met wie hij contact had. De man zou 56 jaar zijn. Hij meldde zich woensdag zelf bij het ziekenhuis in Tilburg... en verblijft daar in isolatie. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Guterres maakt zich grote zorgen over de escalatie in de Syrische provincie Idlib. Daar kwamen bij een luchtaanval volgens een Turkse gouverneur 33 Turkse militairen om het leven. Volgens Turkije is het Syrische leger daarvoor verantwoordelijk. Er zijn ook bronnen die spreken van een Russische aanval. Guterres heeft de partijen opnieuw opgeroepen tot een staakt het vuren. Door het geweld in Idlib zijn een miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Rotterdam landt vandaag de eerste en enige gipsvlucht van het winterseizoen. Het vliegtuig met gewonde wintersporters komt vanuit Innsbruck in Oostenrijk. In het vliegtuig passen ongeveer zeven pechvogels. Hoeveel er meegaan is nog niet bekend. De gipsvluchten werden in 2017 afgeschaft... omdat er minder gebruik van werd gemaakt. Alarmcentrale Eurocross besloot vanwege verwachte drukte in de voorjaarsvakantie... nog één gipsvlucht in te boeken. Het weer. Vrijwel overal droog. In het binnenland ligt de temperatuur rond het vriespunt. Er is ook kans op gladheid. In de ochtend droog en wat zon, later bewolking en regen. Het wordt maximaal 7 graden.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 Whoever said money can not solve your problems must not have had enough money to solve them. They say which one I say now. Nah, I want all of them. Happiness is the same price as red bottoms. My smile is beaming, my skin is gleaming.